Lot Lewin met het NOS Journaal. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un elkaar vannacht ontmoet. Dat gebeurde in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Het was voor het eerst in 65 jaar dat een Noord-Koreaanse leider naar het zuiden ging. De historische ontmoeting is bedoeld om te praten over een verbetering van de relaties tussen de beide Korea's. Na afloop van het eerste gesprek zei Kim Jong-un dat hij klaar is voor eerlijke en oprechte gesprekken met zijn zuiderburen. Criminelen die een hoog risico vormen krijgen een verstevigde enkelband. Die is gemaakt van staaldraad. De normale enkelband is gemaakt van rubber en glasvezelkabel. Minister Dekker neemt die maatregelen nadat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt. Op termijn wil minister Dekker alle enkelbanden vervangen. Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen daalt snel. Voor het eerst in jaren zitten er minder dan 2000 Nederlanders vast over de grens. Dat schrijft het AD. Vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 2500. Vooral het aantal drugsmokkelaars is gedaald. Dat komt volgens de krant omdat gevangenen binnen Europa vaker het laatste deel van hun straf in eigen land mogen uitzitten. 73% van de Nederlanders is tevreden over koning Willem-Alexander. Dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat hij het nu, na vijf jaar, beter doet dan zijn moeder Beatrix. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. De koning viert zijn 51ste verjaardag vandaag in Groningen. Afgelopen nacht zijn op veel plaatsen de feesten voor Koningsdag al begonnen. Ondanks de drukte waren er voor zover bekend weinig incidenten. Veel mensen kwamen naar Utrecht voor de vrijmarkt. En in Den Haag was een muziekfestival. Daar was het op een gegeven moment zo druk dat bezoekers werden opgeroepen om niet meer naar de grote markt te komen. Het weer dan nog. Koningsdag begint met wat zon, maar aan het einde van de ochtend in het westen en noorden kans op regen.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 With you, I'll gather well Give me the bomb so I can blow off the sun. MTV, the king me this madness position, aka man. Terrorizing the vision. listen, I'm hard stones, the hell with Shannon. The cannon, We shoot a fat load for Armageddon.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 Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky rain bigger than this.